12 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Zeker 15 Feyenoord-supporters hebben voorstanders van Feyenoord City thuis opgezocht, meldt Rijmond. Ze gingen onder meer naar het huis van de architect die bij de plannen betrokken is. Ze bonsten bij hem op de ramen en riepen scheldwoorden. De supporters zijn tegen de bouwplannen voor een nieuw voetbalstadion. Volgens de architect zijn de bedreigingen en intimidaties al jaren schering in inslag. Hij verwacht dat de protesten nog wel even doorgaan, zolang er nog geen besluit is genomen over de plannen. IS-vrouw Ilham B. is vandaag door Nederland uit Syrië gehaald... om te voorkomen dat het strafproces tegen haar zou stoppen. Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief. De vrouw het Gouda wordt sinds 2016 vervolgd... omdat ze zich aansloot bij Islamitische Staat. De rechter zei vorig jaar dat het proces zou eindigen... als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. B en haar twee kinderen zaten in een Koerdisch gevangenenkamp. Er is ook een derde kind meegenomen uit Syrië. Dat is volgens het kabinet een Nederlands slachtoffer... van internationale kinderontvoering. In Jemen zijn zeker 17, gevallen bij een raket, 17 doden gevallen bij een raketaanval in een stad die in handen is van het regeringsleger. De raket was volgens functionarissen afkomstig van de Houthi-rebellen en zou zijn ingeslagen bij een benzinestation. Volgens de minister van Informatie zijn alle doden burgerslachtoffers. Hij sprak van een oorlogsmisdrijf en liep, riep de VN en de VS op om de aanval te veroordelen. In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog tussen de Houthi-rebellen en het regeringsleger. De prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... gaat dit jaar naar Talia Verkade en Marco de Brummelstroet... voor een boek Het Recht van de Snelste... hoe ons verkeer steeds aan socialer werd. De winnaar werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het boek gaat over de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland... en hoe de auto daarin een steeds dominantere rol is gaan spelen. Het weer blijft droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking.